Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Boeren zijn onderweg naar Den Haag en dat zorgt her en der weer voor vertragingen. De gemeente Den Haag is niet blij met alle tractoren en heeft daarom een noodverordening afgekondigd. Gisteravond werden telefoonnummers van CDA-politici online gezet... met een oproep om ze onder druk te zetten. Politici zijn er boos over, waaronder premier Rutte. Ik vind dat pure, pure intimidatie. Je mag van mij in Nederland allemaal met elkaar over dingen oneens zijn. Maar je gedraagt je fatsoenlijk en respectvol. Ik vind dit ontzettend laf. Vandaag debatteert de politiek verder over het landbouwakkoord dat vorige week klapte... nadat de belangrijkste boerenorganisatie uit het overleg stapte. Het dodental van een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk is opgelopen naar 12. Hulpdiensten vonden afgelopen nacht nog een lichaam onder het puin. Onder de slachtoffers zijn zeker drie kinderen. Oekraïne heeft iemand opgepakt die filmpjes zou hebben gemaakt van het restaurant... en aan de Russen zou hebben verteld dat de zaak erg populair was. De Franse regering komt deze ochtend samen vanwege rellen van afgelopen nacht. Die begonnen nadat dinsdag een jongen van 17 door een agent werd doodgeschoten. Er is veel verontwaardiging over, zegt correspondent Frank Renaud. President Macron zei dat de dood van de jongen onaanvaardbaar was. En premier Elisabeth Born zei gisteren al in het parlement... dat die agent zich niet aan de regels heeft gehouden. Waarom die agent heeft geschoten is nog niet bekend. Eind van de dag wordt een stille tocht gehouden voor de jongen. En het wordt weer wat drukker in de ruimte. Ook Virgin Galactic van zakenman Richard Branson begint met commerciële vluchten om mensen de ruimte in te schieten. Om vijf uur vanmiddag onze tijd, dan is het zover. Voor Branson is het een droom die uitkomt. I remember as a kid looking up to space and, and, just marveling at the moon landing and imagining people on the moon. Aan boord gaan drie Italianen, een begeleider en twee piloten mee. In totaal zal de vlucht 90 minuten duren. En het weer een grijze dag met zeker vanmiddag ook wat buien. In Limburg is er daarbij kans op onweer. Het wordt 21 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A10 uh, eh, Watergraafsmeer richting Knoop het Koenplein. Tussen Watergraafsmeer en Slotenvaart. Een kwartier vertraging, 9 kilometer. Veel meer vertraging is er op de A10 tussen afrit Watergraafsmeer en afrit Volendam. Het staat stil over 7 kilometer door een ongeluk. Zijn twee rijstroken dicht. Je kan omrijden via de Koentunnel, via de A10 Zuid en West.